Ze zeggen dat er meer dan 12 miljard euro nodig is om de problemen aan te pakken. Ook zeggen de adviseurs dat er gevoelens van onveiligheid kunnen ontstaan onder huiseigenaren over die funderingsproblemen. En dat dat weer kan leiden tot maatschappelijke onrust. In de Gazastrook zijn vanochtend tientallen en mogelijk meer dan 100 mensen omgekomen toen er hulpgoederen werden uitgedeeld. Volgens de Palestijnse autoriteiten opende het Israëlische leger het vuur op de mensen. Medewerkers van ziekenhuizen zeggen tegen CNN dat tientallen doden bij hen zijn binnengebracht. Het bedrijf Gamix Limited moet bijna 20 miljoen euro boete betalen... voor het aanbieden van online gokspelletjes zonder vergunning. Er klopte daarvan alles niet, zegt de kansspelautoriteit. Ze eh, zij hebben bijvoorbeeld geen leeftijdscontrole. Dus zelfs minderjarigen kunnen bij deze aanbieder spelen... En de boete is ook zo hoog omdat ze een behoorlijke omzet in 2022 hieruit hebben gegenereerd. Wij schatten die op 300 miljoen. Het gokbedrijf is eigenaar van meerdere goksites. Daar is in Nederland vorig jaar dik 2 miljoen keer op geklikt. Vanavond speelt FC Groningen tegen Feyenoord in de halve KNVB-bekerfinale. De Groningse ploeg speelt uit in de Kuip. Middenvelder Bakuna gaat zijn ploeg voorbereiden op wat komen gaat. Ik ga zorgen dat ik ehm, gewoon eh, ja, de jongens ja, morgen eigenlijk zorgen dat, dat ze niet al te gestrest zijn. Misschien kom je wel in een stadion en dan heb je wel bij uh, Helmond Sport uitgespeeld of bij Topos uit. En dan, dan kijk, kom je weer in de Kuip en dan denken die jongens oké, dit is weer wel een eh, ja, heel andere atmosfeer. Maar gewoon zorgen dat iedereen gewoon rustig is en gewoon zorgen dat ze heel veel vertrouwen vertrouwen in hunzelf en eh, gewoon hun ding doen. De winnaar van het duel speelt op 21 april in de finale tegen NEC. Mocht Groningen winnen, dan is het de eerste club in 30 jaar van het tweede niveau...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 Het is nog altijd erg druk in de regio met 150 kilometer file. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Blarikum... nog ruim een half uur oponthoud door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer, 20 minuten oponthoud... Eh, ongeveer een kwartier vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Op de N201 uit Horen Hilversum sta je 25 minuten in de file tussen Vinkenveen en Loenen de N202 Amsterdam-IJmuiden... voor de aansluiting met de A22 ook 25 minuten vertraging. En op de N415 Baren richting Hilversum tussen Hoge Vuurse en Hilversum... ook ruim een half uur oponthoud. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. na na na na na, na na na na na na na na na, na na na na na na na na na, na na na na.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 Dat doet de terreurorganisatie vanwege het bloedbad eerder vandaag in de Gazastrook. Ruim 400.000 gebouwen in Nederland hebben verzakkingsschade... en zonder maatregelen kan dat aantal verdubbelen. Dat stelt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De Raad pleit voor een nationale aanpak. Het arbeidsongeschiktheidsstelsel is te ingewikkeld voor bijna alle mensen die daarmee te maken hebben. Dat is de belangrijkste conclusie van een commissie die het stelsel heeft onderzocht. Het weer vanavond regenachtig, vannacht geleidelijk droog. Morgen een afwisseling van zon en regen bij maximaal 12 graden.